Verschillende delegaties hoopten ook de doelen van Parijs nog te kunnen aanscherpen... maar dat is niet gelukt. Nederland en de EU zijn tevreden over de uitkomst... die ze het maximaal haalbare noemen. In het hele land zijn strooiwagens de weg opgegaan... vanwege de verwachte gladheid. Het KNMI heeft code geel afgekondigd. Vanavond alleen voor het westen, vannacht voor het hele land. Op veel plaatsen valt 1 tot 3 centimeter sneeuw... maar die verdwijnt morgenochtend snel weer. Alleen in het noordoosten kan het een paar uur langer wit blijven. De Franse politie heeft aan het begin van de avond... de Champs-Élysées in Parijs schoongeveegd. Betogers in gele hesjes werden met waterkanonnen en traangas weggejaagd. Het protest verliep rustiger dan de vorige keren. President Macron is de betogers op een aantal punten tegemoet gekomen. Zo gaat de verhoging van de brandstofprijzen voorlopig niet door... en zullen de minimumlonen, niet en zullen de minimumlonen stijgen. De reclamespotjes van Eilof met René Vroger... zijn uitgeroepen tot irritantste radioreclame van 2018. De brillenketen kreeg de prijs de Lode Radioleeuw... in het programma Radio Radar Radio. De directeur zegt dat het nooit de bedoeling was om irritant te zijn... maar dat hij blij is met de aandacht en naamsbekendheid. Maandag wordt bekend welke tv-reclame de Lode Leeuw wint. In de eredivisie heeft PSV overtuigend gewonnen van Heracles... De Eindhovenaren wonnen in Almelo met 4-0. Heracles speelde de tweede helft met een man minder... doordat Jesper Drost vlak voor rust een rode kaart kreeg. AZ won in eigen huis met 2-1 van Excelsior... en Pek Zwolle speelde thuis 0-0 gelijk tegen NAC Breda.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 gonna turn the the next generation's rocking with the sound of DJ Cavistelli. Chiavistelli. DJ. You are listening to My House. It's my house, baby. is your house, and your house is mine, mine, mine. addicted to the lights. stuur je allemaal fijne dagen en...